De helft is jonger dan 18 jaar. Het grootste deel van de slachtoffers was omstander bij het afsteken van legaal vuurwerk. Op de spoedeisende hulp in de ziekenhuizen was de drukte afgelopen jaar vergelijkbaar met voorgaande nieuwjaarsnachten. Volgens de Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen kwamen er niet alleen vuurwerkslachtoffers binnen... maar ook veel minderjarigen die dronken waren. Na aanleiding van het dodelijke vuurwerkongeluk in Rotterdam... heeft burgemeester Schouten gepleit voor een landelijk vuurwerkverbod. De jongen overleed volgens ooggetuigen toen hij zwaar vuurwerk aan het afsteken was. Het weer, veel wind en vooral in het noorden regen. In de loop van de dag meer regen bij een graad of 9. choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. it's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down. You must make your own shoes. monkey in the jungle Watching a fake betrayal Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that we choose Keep on groove on Get the cool.